Raymond Seré met het NOS-journaal. Roger van Bokstel wordt de nieuwe topman van de Nederlandse spoorwegen. Hij is aangesteld voor de periode van één jaar. Van Bokstel was voorzitter van de Raad van Bestuur van Mensis... en vervulde daarvoor een aantal politieke functies voor D66. Minister Dijsselbloem wil Griekenland binnen de eurozone houden. Dat zei hij voor het overleg tussen het kabinet met president Knot van de Nederlandse Bank. Zij praten over de uitslag van het Grieks referendum. Volgens Dijsselbloem is de uitslag van het referendum duidelijk... maar wordt een oplossing voor de Grieken daardoor alleen maar moeilijker. Hongarije zet zijn omstreden asielplannen door. Het parlement heeft ingestemd met een nieuwe, strenge asielwet. En daardoor wordt het mogelijk om een 4 meter hoog hek te bouwen langs de grens met Servië... om te voorkomen dat illegale immigranten het land binnenkomen. De grens is zo'n 175 kilometer lang. Staatssecretaris Kleinsma wil af van het systeem waarbij pensioenpremies van jonge werknemers ook worden gebruikt voor de pensioenopbouw van oudere werknemers. Volgens haar past dat niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Nu betaalt iedereen hetzelfde percentage aan premie en iedereen bouwt ook jaarlijks hetzelfde percentage pensioen op. Kleinsma vindt dat niet eerlijk omdat de premie die een jongere werknemer inlegt veel langer rente kan opleveren dan de premie van een oudere werknemer. Na de zomer gaat Kleinsma haar plannen om de pensioenopbouw te veranderen verder uitwerken. Bij de renovatie van het Binnenhof is het de beste optie om het complex 5,5 jaar te sluiten en het parlement tijdelijk te verhuizen. Dat is zowel technisch als financieel aantrekkelijk, staat in een advies. De andere mogelijkheid is dat het parlement tijdens de verbouwing op het Binnenhof blijft, maar dan duurt de renovatie 13 jaar. De opknapbeurt moet in 2020 beginnen en kost naar verwachting ruim 500 miljoen euro. Het weer, veel zon, tussen 20 tot 25 graden, verspreid over het land enkele stapelwolken.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 Se volarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. que no te nombre nunca más. Amores, amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que con decir que una mujer cambió mi suerte.